Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Claire's is door de inspectie asbest gevonden. Het gaat om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederlandse winkels van Claire's verkocht. Make-up spullen zijn vooral populair bij kinderen. Al in februari deed de inspectie onderzoek, maar toen werd niets gevonden... Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika werden de producten opnieuw onderzocht. De RIVM bekijkt of er in het belang van de volksgezondheid nog meer stappen moeten worden ondernomen. Minister Wiebes stelt donderdag in de ministerraad voor om honderden miljoenen euro's te investeren in de bouw van een stikstoffabriek. Daarin kan uit het buitenland geïmporteerd gas worden aangepast. Dat is nodig, want Nederlandse apparaten zoals cv-ketels of gasfornuizen wekken nu alleen op Groningsgas. gas. Biebes wil verder dat de 200 industriële grootverbruikers binnen vier jaar van het Gronings gas afgaan. Ook zijn er gesprekken met Duitsland, België en Frankrijk om te kijken of de export van Gronings gas verminderd kan worden. De vier Servische ministers zijn uit de regering van Kosovo gestapt. Ze protesteren daarmee tegen wat ze noemen aanvallen op burgers en vertegenwoordigers van Servië... en de arrestatie gisteren van de hoge Servische functionaris Marko Djuric... Die was onaangekondigd naar een EU-debat gekomen over de toekomst van Serviërs in Kosovo. Hij werd later op de dag weer vrijgelaten. Rotjes worden waarschijnlijk nog dit jaar verboden. Minister Grapperhaus wil een verbod op knalvuurwerk dat je weg moet gooien. Het is een reactie op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar oud en nieuw. Elk jaar raken mensen ogen of andere lichaamsdelen kwijt door vuurwerk. En ook is er voor miljoenen euro's aan schade. Het weer, de regen trekt langzaam weg richting Duitsland. Vannacht overwegend droog, temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen veel regen en wind en ook koud voor de tijd van het jaar, een graad of 7.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 Know take you back. Without you, I die, dear. No It's been nine years since that kiss. I can't help but reminisce. Hey, Michelle. 106.9 ZFN sand. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can say.